Dik de Hark met het NOS Journaal. Schrikkeljaar kost een gemiddeld 14 euro extra. Een alleenstaande is gemiddeld 7 euro meer kwijt. Dat heeft het Nibud berekend, het Instituut voor Budgetvoorlichting. Morgen is een schrikkeldag en volgens het Nibud geeft een gezin 57 euro extra uit, terwijl de extra dag 43 euro oplevert. Er wordt een dag extra gewerkt zonder dat mensen daarvoor betaald krijgen. Vooral voor mensen in loondienst is dat een nadeel. Maar op 29 februari hoeft geen extra huur te worden betaald en kunnen mensen een dag extra tv kijken en internetten. Een alleenstaande geeft de schrikkeldag 37 euro extra uit en is gemiddeld 7 euro extra kwijt. Minister De Jager onderzoekt samen met de AFM hoe problemen rond hoge hypotheekschulden kunnen worden voorkomen. In de Tweede Kamer reageerde hij op een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat veel mensen met betalingsachterstanden gedwongen worden hun huis te verkopen en vaak blijven zitten met grote restschulden. Onder meer de AFM pleitte in de uitzending voor een ruimere zorgplicht voor de banken. Die zouden dan een bredere verantwoordelijkheid krijgen om te voorkomen dat mensen zich diep in de schulden steken en achterstanden oplopen. De jager wil daarnaar kijken. De hoge commissaris van de VN voor de Mensenrechten Pillay zegt dat de situatie in Syrië de laatste weken hard achteruit is gegaan. Ze vindt dat er onmiddellijk een bestand moet worden afgekondigd. Het Syrische bewind heeft de aanvallen op tegenstanders de laatste tijd opgevoerd, zei Pillay op een VN-bijeenkomst in Genève. Ze vindt dat de internationale gemeenschap moet ingrijpen om te voorkomen dat het Syrische leger doorgaat met aanvallen op de burgerbevolking. Syrische VN-ambassadeur Hamoui eh, verliet geërgerd de vergadering. Hij verweet de andere landen dat ze terrorisme Syrië aanwakkeren door de oppositie te steunen en te bewapenen. Volgens VN-cijfers zijn sinds maart in Syrië 5400 mensen gedood. Het weer bewolkt en nevelig, maar ook hier en daar zon met een temperatuur van een graad of 11. Ook de rest van de week blijft het aan de zachte kant. De eerste dagen soms wat motregen, later in de week meer zon. Dit was het. En... Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat een file op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer na een ongeluk.